Uur. Goedemiddag, ik ben Suzanne en dit is het nieuws van NOS op 3. Blije reacties in Zuid-Afrika op het tussenvonnis van het internationaal gerechtshof. Het land spande een zaak aan tegen Israël... omdat ze dat land beschuldigen van genocide. De rechter heeft daar nog geen uitspraak over gedaan... maar zegt wel dat Israël veel meer zijn best moet doen... om nog meer burgerslachtoffers te voorkomen. Verslaggever Matthijs van der Wiel vertelt wat de rechter nog meer zei. Je moet humanitaire hulp bevorderen. Je moet maatregelen nemen tegen mensen die oproepen tot genocide. Die moet je, eh, de schuldigen moet je aanpakken. Je moet het bewijsmateriaal van mogelijke genocide zien te behouden. En Israël moet binnen een maand verslag uitbrengen aan de Verenigde Naties... over wat het doet om genocide te voorkomen. Israël zegt dat ze de uitspraken respecteren... maar er ook alles aan moeten doen om het land te verdedigen tegen Hamas. Een grote brand in Arnhem is weer onder controle. Die zorgde eerder vanmiddag voor heel veel rook daar. Deze buurman moest een tijdje zijn huis uit. Wij moesten naar buiten, ja. Wat gebeurde er precies? Ja, ik, ik was net door het raam naar buiten kijken in de tuin. En ik hoorde een knaal en toen zag ik rook naar boven gaan. ook een basisschool werd ontruimd, dat zegt de burgemeester van Arnhem. Door de rookontwikkeling moest een school met zo'n 400 kinderen eh, ontruimd worden. Dus de meeste kinderen konden gelukkig naar huis. Eh, we vangen nu op eh, zo'n 20 kinderen die later worden opgehaald. Mensen die in woonboten in Maastricht wonen kunnen nog steeds niet naar huis. Ze moeten sinds een paar weken ergens anders slapen nadat een dam het hoge, snelstromende water niet aankon. Er zijn twee nooddammen, maar daar is ook van alles mis mee. Sinds vanochtend zit er in eentje namelijk een gat. En basketballegende LeBron James heeft weer een record te pakken. Het is voor de twintigste keer. Hij is voor de twintigste keer geselecteerd voor de All-Star Game. Dat is een speciale wedstrijd waar de beste spelers van de Amerikaanse competitie aan mee mogen doen. LeBron James was er in 2005 voor het eerst bij en werd daarna elk jaar opnieuw uitgekozen. De All-Star Game is over drie weken. Het weer. De rest van de middag is het droog. Flink wat zon en een graad of 8. Vanavond ook droog en in de nacht kan het een graadje gaan vriezen. Morgen afwisselend bewolkt met ook kans op zon en dan een graad of 7. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. In Noord-Holland heb je vertraging op de asje over de A4 vanuit Amsterdam naar Den Haag rijdt. Eerst bij Roelof 9 kilometer met 10 minuten vertraging. Verderop bij Leidsendam nog eens 13 kilometer vanaf Nieuw-Vennep met 20 minuten oponthoud. Op de A7 vanuit Zaanstad naar Hoorn bij Avanhoorn 10 minuten vertraging. A9 in Amstelveen Den Helder 10 minuten bij Heilo.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 De Zuid-Afrikaanse regering noemt het een beslissende overwinning. Het AD mag niet publiceren over de inhoud van geluidsopnames... die door Peter R. de Vries zouden zijn gemaakt. Dat is de uitkomst van een kort geding dat zijn zoon Royce tegen de krant had aangespannen. De brand in een garagebedrijf in het zuiden van Arnhem is onder controle. Hij brak uit tijdens werkzaamheden. Het weer, vanavond en vannacht is het helder en koelt het af tot rond het vriespunt. Morgen droog en 7 tot 9 graden.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 everything's gonna be fine. But until that day, my only reply is West Side till I It's Eric Easy E. Wright and Tupac Shakur. Rest in peace, homies. question is what took you so long? galaxy of multicolored uppers, downers, screamers, laughers.